Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Algerijnse Lachbar Brahimi wordt mogelijk de nieuwe VN-gezant voor Syrië. Het persbureau Reuters zegt op basis van diplomatieke bronnen dat mogelijk volgende week bekend wordt gemaakt dat Brahimi de opvolger wordt van Kofi Annan. Maar het Amerikaanse persbureau AP meldt dat er nog meer kanshebbers zijn, zoals oud-NAVO-chef Solana of de Spanjaard Moratinos, oud-minister van Buitenlandse Zaken. De 78-jarige Brahimi heeft veel ervaring als diplomaat. Zo diende hij als VN-gezant in oorlogsgebieden als Irak en Afghanistan. De opstandelingen in Syrië hebben zich teruggetrokken uit de strategisch belangrijke wijk Salaheddin in Aleppo. Een woordvoerder van de opstandelingen noemt het een tactische terugtrekking. Het Syrische leger is sinds woensdag bezig met een offensief om Aleppo te heroveren. Daarbij zijn al veel doden gevallen. De opstandelingen hebben nog verschillende wijken onder controle. In de wijk Hananu wordt volgens de staatstelevisie in Syrië ook hevig gevochten. Het Openbaar Ministerie in Florida heeft de media per ongeluk vertrouwelijke informatie gestuurd over de zaak van George Zimmerman, de burgerwacht die eind februari de 17-jarige Trayvon Martin doodschoot. De pers ontving onder meer een foto van Martin van vlak nadat hij was neergeschoten. Bewijsmateriaal was eigenlijk alleen bestemd voor de advocaten en de rechter in de zaak, maar was door een medewerker van het Openbaar Ministerie per ongeluk aan het persmateriaal toegevoegd. De Amerikaan James Holmes, die verdacht wordt van het doodschieten van 12 mensen in een bioscoop in Denver, heeft een psychische ziekte. Dat zegt zijn advocaat die niet wilde ingaan op wat er precies mis is met Holmes. Hij zei wel dat zijn cliënt om hulp gevraagd heeft. Vorige week werd bekend dat Holmes, psychiater, de universiteit waar hij studeerde had gewaarschuwd voor zijn gedrag. Het weer vannacht vrij helder met minima tussen 12 graden aan zee en 9 in het oosten. Ook ontstaan er mistbanken. Overdag zon, maar ook stapelwolken.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 Don't let me down When I find someone new Ooh. When I find someone new ZFM. gestoken had. mescaline, five sheets of high-powered bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and two dozen amyls.